48 van de ondervraagden is pessimistisch... en maakt zich zorgen over de Nederlandse cultuur, de verbondenheid van mensen... de politiek en de verzorgingsstaat. 42% optimisten zijn vooral tevreden over de economische groei en de toenemende aandacht voor het milieu. De problemen bij de Belastingdienst zijn nog niet voorbij. Dat zegt staatssecretaris Snel in de Telegraaf. De fiscus had de afgelopen jaren diverse problemen. Zo kwam de inning van belastingen in gevaar... door aanhoudende problemen met het computersysteem. En ook was een vrijwillige vertrekregeling zo populair... dat te veel medewerkers vertrokken en de dienst een personeelstekort kreeg. Vanaf vandaag is er weer vuurwerk te koop. Vandaag, morgen en maandag kunnen consumenten weer rotjes, vuurpijlen en ander vuurwerk in de winkel aanschaffen. Voor de verkoop zijn er minimumleeftijden van 12, 16 en 18 jaar, afhankelijk van het soort vuurwerk. Het afsteken mag alleen van 6 uur s avonds op Oudejaarsdag tot 2 uur in de nieuwjaarsnacht. Het Duitse leger wil het personeelstekort wegwerken... door militairen te gaan werven uit andere EU-landen. Volgens het weekblad Der Spiegel mikt het ministerie van Defensie... vooral op in Duitsland wonende Polen, Italianen en Roemenen... die ook vloeiend Duits spreken. De Duitse regering wil het leger onder meer uitbreiden... vanwege de toenemende dreiging vanuit Rusland. Inwoners van New York zijn de afgelopen nacht opgeschrikt door een blauw oplichtende lucht. Beelden van de blauwe waas werden massaal gedeeld op sociale media. Sommigen suggereerden een buitenaardse invasie of een soort noorderlicht. Maar het bleek te gaan om een ontploffing en daarna een brand in een elektriciteitscentrale. Een deel van New York zat daardoor een paar uur zonder stroom.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 Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. There's something about you. You got the light. intelligent. Yeah. Make me wanna reapply to school for the hell of it.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 Maria kreeg de zak met een grote roze strik. En een potlood en een gommeken om te gommen kreeg ik. Jezus is geboren, Alleluia, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. De heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, ha, garbe arme sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak: Dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van Afronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Jezus nam zijn fles met pap en havervlokken en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureool handjes scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is aan sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen.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 The bells will strike at midnight. The polkas are. So if you want. Oh, yeah, we can do better. I know it hurt bad. Your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats. We've seen it around the world. Well, all that we're told is this. So get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreak too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget for we go to bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks and no we see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks.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 And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot. Working my day around a call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career.